van Kesteren met het NOS-journaal. In het oogziekenhuis in Rotterdam zijn sinds middernacht 12 nieuwe patiënten binnengekomen met oogletsel door vuurwerk. Daarvan is de helft minderjarig. Een van de slachtoffers is blind geraakt aan één oog. Het merendeel stak niet zelf af, maar werd geraakt door legaal vuurwerk. En een van de mensen met letsel raakte gewond door illegaal vuurwerk. De eerste operaties worden over enkele uren uitgevoerd, zegt een oogarts. Na aanleiding van het dodelijke vuurwerkongeluk in Rotterdam... heeft burgemeester Schouten gepleit voor een landelijk vuurwerkverbod. In Met het oog op morgen noemde ze het overlijden van de jongen intens verdrietig en tragisch. De jongen overleed volgens ooggetuigen toen hij zwaar vuurwerk aan het afsteken was. De hulpdiensten probeerden de jongen nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Zimbabwe heeft per direct de doodstraf afgeschaft. De straf werd nogal opgelegd voor zware misdrijven zoals moord... maar werd voor het laatst voltrokken in 2005. De zwaarste straf verminderde volgens de Zimbabwaanse minister Ziambi... de criminaliteit in het land niet. En ook werd de oorzaak ervan niet aangepakt. Volgens Amnesty International zijn er in 2023 nog 60 mensen in het land ter dood veroordeeld. Hun straf wordt nu omgezet in een celstraf. In Heemskerk en Bladel zijn twee mensen het nieuwe jaar goed begonnen. Ze hadden allebei een half lot op het winnende nummer van de staatsloterij. Ze krijgen beide 15 miljoen euro belastingvrij. Volgens de staatsloterij was het de beste oudejaarstrekking ooit. Er werden 7,6 miljoen loten verkocht. Het weer, het is bewolkt met hier en daar wat motregen. Aan zee staat een stormachtige zuidwestenwind. Er is ook nog kans op wat windstoten. De minima liggen tussen de 5 en 8 graden. In het noorden valt af en toe nog een bui. Komende dag is het onstuimig met overal veel wind en regen en dan wordt het een graad of 9. En later in de week wordt het kouder met winterse buien.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 Got it, got it, got it all. Your body to your smile wants you to throne, call you royalty. Me and you together, that's loyalty. House in the hills, that we out chasing thrills. So you living like the woman you were born to be.